Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gaza zijn vijf medewerkers van een voedselhulporganisatie om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van Hamas... werd het vijftal geraakt door een Israëlische luchtaanval. Ze reden op dat moment in een auto met hulpgoederen... die ze eerder van een schip hadden gehaald. De slachtoffers zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen. Ook een Palestijnse chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlische leger zegt de gebeurtenis te onderzoeken. In Texas is iemand besmet geraakt met vogelgriep. De Amerikaanse Gezondheidsdienst zegt dat contact met besmette melkkoeien de oorzaak is. De patiënt heeft door het virus een oogontsteking opgelopen, maar is aan de betere hand. Er zijn tot nu toe nauwelijks mensen ziek geworden van de huidige variant van het vogelgriepvirus. De kans op besmetting is klein. Het kabinet wil geen namen noemen van Nederlandse politici... die mogelijk smeergeld zouden hebben gekregen van Rusland. Afgelopen week rolde Tsjechië een Russisch desinformatienetwerk op. Onder meer Nederlandse politici zouden smeergeld hebben gekregen. Demissionair minister De Jonge schrijft nu aan de Kamer dat ingaan op namen... niet in het belang is van de nationale veiligheid. De man die gisternacht gewond raakte bij een steekpartij op een vakantiepark in Beekbergen is overleden. Bij de steekpartij op het Chaletpark onder Apeldoorn raakten ook twee andere mannen gewond. Volgens politie hadden meerdere mensen ruzie voorafgaand aan de steekpartij. Er is een man van 26 uit Beekbergen opgepakt. Omroep Gelderland schrijft dat het huis op het park wordt gehuurd door een uitzendbureau... en dat er arbeidsmigranten in verblijven. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog bij een graad of 7.